Dik de Hark met het NOS Journaal. Twee agenten van een arrestatieteam politie. Volgens de Telegraaf gaat het om een paar ton. Twee agenten waren destijds tijdens een motortreding gaan rijden met hun privémotor... omdat die van de politie niet wilde starten. De agenten werden daarop teruggezet naar een kantoorfunctie. De rechter besliste tot twee keer toe dat ze hun oude functie terug moesten krijgen... maar de korpsleiding negeerde die uitspraken. woordvoerder van de korpsleiding wilde niet reageren op het bericht over de getroffen schikking. De politie moet duidelijker aangeven waarom voetbalsupporters bij wedstrijden worden gefotografeerd en geregistreerd. Dat zegt ombudsman Brennick Meijer. Hij onderzocht hoe de korpsen in Rotterdam en Amsterdam omgaan met het fotograferen en het bewaren van gegevens van supporters. Aanleiding hiervoor waren klachten van supportersverenigingen. De ombudsman benadrukt dat hij wel begrijpt dat er vanwege de veiligheid foto's worden gemaakt en dat er gegevens worden geregistreerd. Maar volgens Brennickmeijer mag de politie niet zomaar materiaal verzamelen en worden supporters onvoldoende geïnformeerd. Pedoseksuelen, zedendelinquenten of anderen met een strafblad kunnen vanaf 1 januari niet meer aan de slag als therapeut in de alternatieve geneeskunde. De branchevereniging eist vanaf volgend jaar een verklaring omtrent gedrag. Met de maatregel wil de beroepsvereniging excessen in de alternatieve therapeutische sector voorkomen. Aanleiding voor de maatregel is de Amsterdamse zedenzaak. Ballas Nedam heeft een grote opdracht in Duitsland binnengesleept. Het bouwbedrijf gaat 80 funderingen leveren aan een windmolenpark in zee in de buurt van het eiland Zult. De plaatsing ervan is in 2013. Met de opdracht is 250 miljoen euro gemoeid. We krijgen nog het weer. Zonnig met temperaturen van 20 graden in het Waddengebied en een graad of 25 in het zuiden.